Raymond Seré met het nms journaal Noord-Korea heeft duidelijk gemaakt dat het buitenlandse beleid na de dood van Kim Jong-il ongewijzigd blijft. In een verklaring van de Nationale Defensiecommissie staat dat de dwaze politici overal in de wereld, inclusief de poppenkast in Zuid-Korea, van ons geen verandering hoeven te verwachten. Ook werd de eerste eretitel bekend van de nieuwe leider Kim Jong-un, geweldige leider en dat was ook een van de vele titels van zijn vader. Activisten in Syrië roepen mensen op om vandaag massaal de straat op te gaan om te protesteren tegen het bewind van president Assad. Hoewel er nu waarnemers zijn van de Arabische Liga, zijn in verschillende steden volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie 25 mensen doodgeschoten. Theater Het Speelhuis in Helmond is door brand verwoest. Het nablussen zal waarschijnlijk nog uren duren. Waardoor het vuur gisteravond is ontstaan is nog niet bekend. Tientallen woningen rond het gebouw zijn ontruimd, net als de naastgelegen bibliotheek die gespaard is gebleven. Vier tot zes kubuswoningen naast het theater moeten als verloren worden beschouwd. Scheidend korpschef van Twente Martin Sital Singh pleit voor minder blauw op straat en juist meer internetrechercheurs. In de Volkskrant zegt Sital Singh dat het politiewerk moet verschuiven van repressie naar het verzamelen van informatie. Hij stelt dat als de politie die informatie goed gebruikt, ze niet alleen meer voorkomen, maar ook meer oplossen. Bij een brand in een stal in Hertme in Overijssel zijn zo'n 700 kalveren om het leven gekomen. De schuur is volledig uitgebrand. De brandweer kon niets meer doen voor de 700 dieren. Maar kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een schuur ernaast waar ook kalveren stonden. Op de Zuidpool is op eerste kerstdag de warmste dag ooit gemeten. Het kwik lag die dag op 12,3 graden Celsius onder nul, meldt het Amerikaanse weerdienst Weather Underground. Het oude warmterecord uit 1978 lag op min 13,6. En dan het weer. Vanochtend kan er nog een bui vallen, vanmiddag wordt het droog, schijnt af en toe de zon.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 I'm a family man. I wasn't born to roam. But it seems like every Christmas might be farther from my home. I love singing my songs. But it gets me down. I'll be home. Louisiana Christmas Day. Oh mama, oh, mama. I'm gonna find a way. Your little boy's coming home. Come Louisiana Christmas Day. Way up in the kerstjazz met Peter Den Boer en Fred Kroonsberg. Wat een vrolijke opener. Ja, dat was eh, Louisiana Christmas Day, gespeeld door een band die de New Orleans muziek, waar eh, eh, het allemaal begon, een warm hart toedraagt. Dat is de Maryland Jazz Band of Cologne, een Keulse band waar ook een paar Nederlandse jongens in spelen. En die hebben ook een nummer opgenomen. Een, nummer van Ray Charles. Een heel mooi stuk. dat gaat natuurlijk over deze week. En de titel is This Time of the Year. little boy sleigh bells ringing through the night This time of the year When Christmas is near Somewhere there are steeper And a choir sings Carols Christmas Day Santa Claus is on his way Loads of joy late This time of the year When Christmas onmiskenbaar Glenn Miller. De Glenn Miller Orchestra van de cd In The Christmas Mood met het nummer Frosty the Snowman. Glenn Miller had natuurlijk een eh, big band die we allemaal kennen, die eh, op, met een aantal nummers ook een beetje uitgekoud is. Daarom is het zo leuk om nu eens wat anders te horen. En eh, is wel inspiratiebron geweest voor heel veel andere muzikanten om ook een big band te starten. En een moderne big band is de sprankelende eh, groep van Brian Setzer. Die heeft ook een 19 mans bezetting en die heeft ook een kerstcd opgenomen. En die gaat spetteren. En dat is natuurlijk van heel andere orde. Die gaat, eh, gaan we nu horen in een nummer Sleigh Ride. just hear those sleigh bells jingling, ring ting a tingling too. Come on, it's lovely weather, We'll say so right together with you. allemaal wakker met Brian Setzer, Sleigh Ride With You. Het is natuurlijk niet allemaal eh, vrolijkheid met kerst, want... Eh, eh, als we allemaal denken aan de prachtige plaat van André Hazes, Eenzame Kerst. Er zijn natuurlijk ook kerstsongs of songs rondom de kerst die alleen maar droefenis uitstralen over van alles en nog wat. En een van de vertolkers daarvan, wie kan het ook beter, is B.B. King met zijn beetje cynisch bedoelde Merry Christmas Baby. Wij gaan zo meteen laten horen eh, een, stukje live uitzending van een Amerikaanse radiostation. En dat, uh, eh, eh, laat men horen Guy Lombardo en his Royal Canadians. En dat wordt gezongen door Ron, Don Rodney. En het gaat over de kerstboom. Het nummer heet Old Fashioned Christmas Treat Aangekondigd zoals het hoort. Christmas celebration is complete without a Christmas tree. Personally, I prefer an old-fashioned tree. Now here's Don Rodney to tell you about the kind that I mean. all could see how we kept our Christmas merry and bright. I love the evening we trimmed the tree and then we'd all sing carols and pledge goodwill just an old-fashioned tree that brings all the joy of Christmas sezaria in cura lo conosceva questo è il problema non si rispetta del dubbio con il pericolo los animales, ñailla santa, demora a benção de manhã, tem sol na cada manhã. Arturo Sandoval. O oh, kom al jij faithful. Op mijn uh, strooptochten langs de jazzpodia ben ik op enig moment uh, eh, gekruist. De, het Jazz Nationaal, de Jazz van Spanje. Eh, die heeft een CD opgenomen, hebben een genomen, opgenomen. Mujeres nunca más. Este próximo tema fue compuesto especialmente para la Federación de Mujeres Progresistas. Se estrenó en el Casino de Aranjuez en febrero de 2009, con ocasión de un concierto para recaudar fondos para esta asociación. Para esta ocasión hemos querido darle un ambiente íntimo, con menos instrumentos y nuestro toque especial de jazz. Nunca más. Defender la igualdad sin temor a la verdad, con valor caminaremos ni una más. wine and roses. fijne dagen en een voorzitter.